Volgens directeur De Jong zou het aantal omroepen tot vier kunnen worden teruggebracht. Eén neutrale voor nieuws en sport en daarnaast een progressieve, een conservatief-liberale en een levensbeschouwelijke omroep. Dat zou minimaal 25 tot 30 miljoen per jaar opleveren. Volgens De Jong kan de NOS zelf niet nog meer bezuinigen zonder dat de kwaliteit van de programma's daaronder leidt. CDA-fractievoorzitter Verhagen kan zich voorstellen dat leden van die partij bezorgd zijn over de onderhandelingen met de PVV. In een manifest roepen 44 CDA-leden de partijtop op die onderhandelingen te stoppen. Maar Verhagen zegt dat de onderhandelingen nog maar net zijn begonnen en dat het resultaat moet worden afgewacht. De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is weer bijna op het pijl van voor de economische teruggang. Havendirecteur Smits verwacht dit jaar een groei van zo'n 10 De positieve cijfers uit de Rotterdamse haven zijn het gevolg van het herstel in veel industriële sectoren. Blaricum is de duurste woongemeente in Nederland. In de Noord-Hollandse plaats moet gemiddeld bijna 1,1 miljoen euro voor een woning betaald worden. Op de tweede plaats staat Bloemendaal, gevolgd door Laren in het Gooi en Wassenaar. De goedkoopste woningen zijn te vinden in Groningen en Friesland. In een Japanse dierentuin heeft een reuzenpanda een tweeling gekregen. De moeder was op natuurlijke wijze bevrucht en dat is uitzonderlijk. Het gebeurt zelden dat panda's in gevangenschap paren. De vrouwtjespanda had al eerder een tweeling gekregen, alle panda's die in Japanse dierentuinen zitten zijn uitgeleend door China. De reuzenpanda is een bedreigde diersoort. In parken in China leven zo'n 1600 dieren in het wild en 300 reuzenpanda's in dierentuinen. In de rest van de wereld zijn er nog enkele tientallen panda's in dierentuinen te zien. De beer wordt al decennia lang streng beschermd. Het weer geleidelijk overal bewolkt. Vanuit het westen trekken buien het land over. Temperatuur tussen 19 en 24 graden.